In Bangkok schoten agenten gisteravond met scherp op de demonstranten. Bij het geweld van de afgelopen dagen zijn zeker 16 doden gevallen. Forensische experts beginnen vandaag in Libië met het identificeren van de slachtoffers van de vliegramp. Twintig leden van het landelijk team Forensische Opsporing zijn gisteravond in Tripoli aangekomen. Zes collega's waren daar al. Het identificeren van de slachtoffers gaat weken duren. De enige overlevende van de crash, de negenjarige Ruben, komt vandaag met een ambulancevliegtuig terug naar Nederland. Amerika heeft ingestemd met het gebruik van chemicaliën tegen de olie in de Golf van Mexico. De stoffen moeten voorkomen dat een dikke drap ontstaat waar dieren in stikken. Milieuactivisten zijn bang dat de chemicaliën ecosystemen vernietigen. De middelen zijn al als proef op het water gespoten. Maar volgens deskundigen is het effectiever om de chemicaliën direct in de oliestroom te spuiten. Op anderhalve kilometer diepte. In Groot-Brittannië gaan twee broers strijden om het leiderschap van de Labour-partij. Ed Miliband heeft zich kandidaat gesteld naar zijn broer David. Ze zijn allebei lid van het Lage Huis en waren allebei minister in het vorige kabinet. Het is nog niet zeker dat de strijd om het leiderschap een pure familieaangelegenheid wordt. Ook twee andere parlementariërs overwegen zich voor Labour-kandidaat te stellen. De misdaadserie Law Order wordt na twintig seizoenen stopgezet. TV-netwerk NBC heeft dat besloten omdat het aantal kijkers de afgelopen jaren is gehalveerd. Eind deze maand is de laatste aflevering te zien. NBC gaat wel door met afgeleide series zoals Law Order Special Victims Unit. Het weer helder, koud en kans op misbanken. Later vandaag in het noorden meer bewolking dan in het zuiden en in de avond kans op een bui.